Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Er komt voorlopig geen verbod op onverdoofd ritueel slachten. De PvdA-fractie in de Eerste Kamer steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren niet, waardoor er geen meerderheid is. De Tweede Kamer ging eerder dit jaar wel akkoord. De Eerste Kamer praatte al uren over het voorstel. Staatssecretaris Bleker presenteerde tijdens het debat een compromis. Hij wil een convenant sluiten tussen slachterijen, de islamitische en joodse gemeenschap en de overheid... Bleker denkt aan afspraken over de tijd dat een dier bij bewustzijn mag zijn... en hij wil afspraken maken over het aantal dieren dat ritueel wordt geslacht. Als slachterijen zich niet aan de afspraken houden, zouden ze gesloten moeten worden. Of er een meerderheid is voor het voorstel van Bleker is onduidelijk. De Eerste Kamer heeft hem om een brief gevraagd. Partijleider Thieme van de Partij voor de Dieren reageerde verrast op het voorstel van Bleker. Ze heeft tijd nodig om erover na te denken. Het aantal doden door de aanslag in Luik is opgelopen tot vijf. Een peuter die vanmiddag gewond raakte is in het ziekenhuis overleden. Justitie in Luik maakte vanavond bekend dat 122 mensen gewond zijn geraakt. Een aantal van hen is er slecht aan toe. Vanmiddag gooide een man op een plein met granaten naar mensen bij een bushalte. Daarna schoot hij wild om zich heen met een geweer. Twee jongens van 15 en 17 en een vrouw van 75 kwamen toen meteen om het leven. De man zelf is ook dood... De politie onderzoekt nog of hij zelfmoord heeft gepleegd. Wat een bezielde is onduidelijk. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting stelt zeven oud-commissarissen van woningcorporatie SGBB aansprakelijk voor het wanbeleid van de directeur. Door dit wanbeleid moest het fonds 93 herstel 39 miljoen euro bijleggen om de corporatie overeind te houden. Het fonds zegt dat het de commissaris had gewaarschuwd dat bouwplannen van de directie veel te ambitieus waren. Toch keurden zij de plannen goed. Het weer, vooral in de kustprovincies wat buien. Bij een stevige zuiden tot zuidwestenwind is het vannacht een graad of 4. In de ochtend overal stevige buien en aan zee even een stormachtige wind. Smiddags wordt het rustiger en dan wordt het ongeveer 7 graden.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 fijne dagen.